10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Code Oranje is ingetrokken. Die gold het afgelopen uur alleen nog maar voor Friesland, Groningen, Drenthe en de Wadden. En uiteindelijk viel het allemaal best mee met de stevige buien, onweer en windstoten. De laatste buien die zijn het land al uit. In Saoedi-Arabië dreigt de doodstraf voor een jongen van 18. Twee jaar na de Arabische lente werd hij opgepakt... omdat hij deelnam aan een protest tegen de regering. Hij was toen 10. Volgens onder meer Amnesty International wil het land hem nu executeren... omdat hij meerderjarig is geworden. In New York is een man opgepakt die mogelijk bezig was met het voorbereiden van een aanslag op Times Square. Hij besprak met een geheim agent plannen om wapens, explosieven en bomvesten te kopen. En toen de man uit Bangladesh twee vuurwapens wilde betalen, werd hij opgepakt. En de NASA gaat ruimtetoerisme naar het ISS mogelijk maken. Op zijn vroegst volgend jaar moeten er tripjes naar het internationale ruimtestation plaatsvinden. Die kosten minimaal 31.000 euro per nacht, exclusief de vlucht. Die moeten mensen ook nog eens zelf regelen bij Boeing of SpaceX. Het weer nog. Vannacht trekken er wat buien over het land. Het koelt af tot de graad of 11. Morgen opnieuw veel wind, vrij fris, 16 tot 19 graden.